Moutschreurs met het NOS Journaal. In Waalwijk zijn de avond een vrouw bedreigd met een steekwapen. Zij raakte daarbij licht gewond. Omdat de man een bekende is van de politie... stuurde die een arrestatieteam naar de flat. Daar werd het mogelijk explosief ontdekt dat nu wordt onderzocht. Wanneer de bewoners van de appartementen in Waalwijk weer naar huis kunnen... is niet bekend. In de Ierse hoofdstad Dublin hebben tienduizenden mensen geprotesteerd... tegen de strenge abortuswetgeving in het land... Het is de eerste grote demonstratie sinds dat deze week bekend werd dat er volgend jaar een referendum wordt gehouden over aanpassing van de wet. Ierland heeft de strengste abortuswetgeving van Europa. Het beëindigen van het ongeboren leven was tot 2013 helemaal verboden. Nu mag het alleen als het leven van de moeder in gevaar is. Op een illegale abortus staat in Ierland een maximale celstraf van 14 jaar. De Duitser die ervan verdacht, verdacht wordt gif door babyvoeding gemengd te hebben, heeft bekend. De man werd gisteren opgepakt. Hij is opgespoord dankzij bijna 2000 tips. De politie had onder meer zijn foto verspreid. De dader probeerde supermarkten af te persen door babyvoeding te vergiftigen met dodelijk antivries. Een Airbus A380 van Air France heeft een noodlanding gemaakt in Canada... nadat een van de motoren zwaar beschadigd was geraakt. Het vliegtuig kan zo'n 500 mensen vervoeren... en was op weg van Parijs naar Los Angeles. Niemand raakte gewond. Wat er is gebeurd is onduidelijk... maar op foto's is te zien dat de motor voor een deel uiteengereten is. Het weer opklaringen bij minima tussen 7 en 12 graden. Overdag is het droog, met vooral in het oosten kans op zon.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 Put up a fucking line. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charged the people paradise took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise, put up a parking lot And hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't is ZFM.